Minstens 27 mensen overleefden het niet. Er wordt ook gesproken over zo'n 150 gewonden. En daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Onder het puin liggen nog veel mensen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. In een bedrijfspand in Roermond in Limburg zijn explosieven gevonden. Het gebouw is afgezet en de explosieve opruimingsdienst is bezig om de spullen weg te halen. Vanochtend werd in de buurt van Roermond iemand opgepakt. De politie wil niet zeggen of die aanhouding iets te maken heeft met de explosieven. Beschuit met blauwe muisjes in de dierentuin in Emmen. In Wildlands is voor het eerst in dik twee jaar een olifantje geboren. Het was wel een bijzondere bevalling. De moederolifant beviel liggend op haar zij. Dat hadden de dierenverzorgers in Emmen nog nooit meegemaakt bij een olifantenbevalling. De nieuwe spruit heeft ook al een naam. Het kalfje heet Nagar. Dat betekent kleine draak in het Birmaans. En klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen volgende maand opnieuw actie gaan voeren op de A12 bij Den Haag. Afgelopen weekend deden ze dat ook al. Honderden mensen werden opgepakt, maar inmiddels is iedereen weer vrijgelaten. Zaterdag 11 maart wil Extinction Rebellion de boel opnieuw blokkeren. Het weer, het waait hard, vooral langs de kust. Maar het is vrijwel overal droog en de zon komt ook af en toe tevoorschijn.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 Een zelfmoordterrorist blies zichzelf daarop tijdens het gebed. Medewerkers van Philips worden vanmiddag bijgepraat over de nieuwe ontslagronde bij het bedrijf. De komende twee jaar verdwijnen er wereldwijd nog eens 6000 banen waarvan 1100 in Nederland. Philips wil zo de kosten drukken. De Britse oud-premier Johnson zegt dat de Russische president Poetin hem heeft bedreigd met een raketaanval. Het gebeurde tijdens een telefoongesprek tussen de twee leiders... vlak voordat Rusland Oekraïne binnenviel, zegt Johnson tegen de BBC. Het weer droog met af en toe zon bij een graad of 8.